Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is weer helemaal mis in Kiev. Op de hoofdstad van Oekraïne zijn vanochtend raketten afgevuurd. Volgens de burgemeester waren er meerdere ontploffingen. Een hoop mensen hebben het gehoord en gefilmd. En ook dit meisje maakte een heftige video. Ze liep filmend over straat en vertelde over een knal die ze net hoorde. En toen kwam er nog een raket over haar heen gevlogen. Я почула це. Ze liep na de knal gauw door. Er zouden huizen en gebouwen zijn geraakt. En ook een druk kruispunt waar veel mensen in de ochtendspit stonden. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het gaat al een hele tijd niet goed bij jeugdzorg. De wachtlijsten worden langer en langer omdat er een enorm personeelstekort is. De druk is hoog en daarom staken jeugdbeschermers vanaf vandaag. Als er niet snel wat gebeurt, loopt jeugdzorg helemaal vast, waarschuwt deze hulpverlener. Dat betekent dat mensen die op de wachtlijst staan niet meer bij ons terecht kunnen. Dat betekent dat alleen de cliënten die al een vaste jeugdbeschermer hebben toegewezen gekregen, dat die gewoon hun vaste contactpersoon kunnen bellen. En verder eh, eh, kunnen wij dan niet meer zorg dragen voor de wachtlijst, waarvoor we gewoon te weinig collega's hebben. Als stakingsactie is de telefoonlijn waar normaal gesproken 24-7 naar gebeld kan worden, vanaf vandaag alleen ochtends bereikbaar. De komende tijd komen er meer jeugdzorgacties aan. Een grote brand in Rotterdam vanochtend. Tien appartementen werden ontruimd en de brand sloeg door naar het dak. De bewoner van het appartement kon op zijn balkon klimmen. De brandweer haalde hem eraf, waarna hij voor de zekerheid naar het ziekenhuis werd gebracht. En we zijn na afgelopen weekend twee wereldkampioenen rijker. Max Verstappen is niet meer in te halen in de F1-stand. En Michael van Gerwen pakte de World Grand Prix darts. Hij speelde de finale wel onder grote druk, zei hij na afloop bij Viaplay. Halverwege de wedstrijd, ik moest me op een gegeven moment tijdens de wc, ja, daar kun je niks tegen doen. En als je dan buitenkamp <laughs> kijkt, ja, je, moet, ja, dat is toch gewoon een probleem. Maar letterlijk en figuurlijk samenknippen willen. Het was spannend, maar hij won uiteindelijk dus wel. Het weer nog, veel grijs. Al is er in het oosten nog wel even een zonnetje vanochtend. Begin van de middag zijn er buitjes, maar daarna breekt de zon weer door. Het wordt 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits van maandag is alweer aan het oplossen... maar in de regio zijn meerdere bijzonderheden te melden. Om te beginnen op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Want bij afrit Hilversum Noord ging het mis. Er gebeurde een kettingbotsing. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging is 50 minuten. Omrijden kan via Almere over de A6 en de A27. Verder nog een ongeluk met een vrachtwagen. Dat gebeurde zojuist op de A9 van Diemen naar Amstelveen.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 There are lonely roads we go down following the feeling. But if it's not worth fighting for, then it's got no meaning. All I know is I try with everything I got. Yeah, waving all the scars from all the battles that I fought.